Michel met het NOS-journaal. Bij de kibbutz Reim in het zuiden van Israël zijn tot nu toe meer dan 250 lichamen geborgen. Vlakbij de kibbutz was een muziekfestival aan de gang toen Hamas gisteren Israël binnenviel. Terroristen hebben er bezoekers ingesloten en in koele bloeden vermoord. Andere bezoekers zijn door Hamas ontvoerd en meegenomen terug naar de Gazastrook. In Amsterdam is gisteravond een solidariteitsbijeenkomst gehouden... waar vrijwel alle Joodse organisaties in Nederland bij betrokken waren kwamen zo'n 650 mensen op af om te praten over de laatste ontwikkelingen in Israël en om steun te vinden bij elkaar. Op verschillende plekken zijn ook pro-Palestijnse demonstraties gehouden. Op het stationsplein in Rotterdam waren zo'n 50 mensen om steun te betuigen aan de Palestijnen. Ook in onder meer Den Haag en Groningen werd gedemonstreerd. Belangrijke deelstaatverkiezingen in Duitsland zijn gewonnen door de christendemocratische CDU-CSU-combinatie. In zowel Beieren als Hessen werd de partij met afstand de grootste. De partijen van de landelijke coalitie met de SPD, de Groenen en de liberale FPD leden een fors verlies. De rechtspopulistische alternatieve Für Duitsland is in beide deelstaten nu de tweede partij. De coalitiepartijen die doen het al maanden slecht in de peilingen. Veel Duitsers zijn ontevreden over klimaatmaatregelen en het migratiebeleid. En bondscoach Ronald Koeman heeft Feyenoorder Kelvin Stengs... en heerenveen Andries Nopper toegevoegd aan de selectie. Vrijdag speelt Oranje in Amsterdam de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd... tegen koploper Frankrijk. En de maandag daarop is de uitwedstrijd tegen Griekenland. Het weer nog. Lokaal valt wat lichte regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 en kan het mistig worden... Overdag bewolkt en vooral in het zuiden wat zon.